1 uur. Door Almegens met het NOS-journaal. Michael P., die is veroordeeld voor het doden van Anne Faber... heeft in het hoger beroep herhaald dat hij na zijn aanhouding is mishandeld door agenten. Die wilden zo informatie van hem loskrijgen over de vindplaats van Anne. P. zegt dat hij nog steeds last heeft van zijn schouder. Vorig jaar werd Michael P. veroordeeld tot 28 jaar en tbs met dwangverpleging. De politie in Amsterdam heeft een medewerker geschorst. De werknemer wordt verdacht van fraude en valsheid in geschriften. Speciale afdeling van de politie die zich bezighoudt met integriteit onderzoekt de kwestie. De politie doet er verder geen mededelingen over. In maart werd bij de Amsterdamse politie nog een medewerker geschorst wegens mogelijk plichtsverzuim. De berichten van NL Alert zijn voortaan ook op digitale reclamezuilen te zien. Het gaat in eerste instantie om 1200 zuilen verspreid over het land. Bij een NL Alert informeert de overheid het publiek over een noodsituatie. Het bericht wordt verstuurd via sms. Sinds december vorig jaar worden de berichten van NL Alert ook al getoond... op digitale vertrekborden bij bus- en tramhaltes. Volkert van der Graaf heeft aangifte gedaan tegen CDA-kamerlid van Torenburg... en oud-VVD-kamerlid Ten Broeke vanwege smaad en laster... Het tweetal gaf op Radio 1 commentaar op berichten dat de moordenaar van Pim Fortuyn zich niet aan de afspraken zou houden van zijn voorwaardelijke invrijheidstelling. Zijn advocaat zegt dat Van der Graaf ten onrechte werd neergezet als onbetrouwbaar. In Spanje zijn zeker vijf voetballers gearresteerd op verdenking van matchfixing. Het gaat onder meer om oud-Real Madrid-speler Raúl Bravo en Borja Fernandes. Bravo kwam ook 14 keer uit voor het nationale elftal van Spanje. Hij wordt gezien als de leider van een organisatie die wedstrijden zou hebben gemanipuleerd en geld zou hebben witgewassen. Het weer vooral in het midden en zuiden nog wat buien. In het noorden geregeld zon en droog. Vanuit het noorden breiden de opklaringen geleidelijk uit. Het is zo'n 15 graden bij een matige noordenwind. Vanavond is het in het hele land droog, neemt de wind af. Morgen wat vaker de zon bij 17 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB.